De film won de prijzen voor beste film, beste regisseur, beste filmscript en beste muziek. De Golden Globes zijn een van de belangrijkste Amerikaanse film- en televisieprijzen. Op De Australian Open is Timo de Bakker in de eerste ronde uitgeschakeld door de Fransman Monfils. Hij won de eerste twee sets, maar aan het eind van de derde set kantelde de wedstrijd. Robin Haase bereikte de tweede ronde wel. Hij won van de Argentijn Berlok in drie sets. Het weer vanuit het westen bewolking, minima tussen 4 en 6 graden.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 Ze waren zeven jaar geleden uit Sri Lanka gevlucht waar toen een burgeroorlog was. De vroegere Haitiaanse dictator Duvalier is onverwacht teruggekeerd in Haiti. Hij zei dat hij is gekomen om te helpen. Duvalier leefde al 25 jaar in ballingschap in Frankrijk. De dictator, ook wel Baby Doc genoemd, vluchtte in 1986 na weken van felle protesten. In Haiti kan hij vervolgd worden voor onder meer corruptie. Studenten en docenten voeren vanaf vandaag actie tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs. Acties beginnen in Utrecht en vrijdag is er een landelijke demonstratie in Den Haag. De betogers zijn vooral boos omdat er een boete voor te lang studeren komt. De toestand van de Amerikaanse politica Gabrielle Giffords is verbeterd. Volgens haar artsen is haar toestand niet langer kritiek, maar nu ernstig. Doordat er een buisje in haar luchtpijp is aangebracht, kan ze zelf weer ademen. Democratische lid van het Huis van Afgevaardigden werd een week geleden in het hoofd geschoten. De film The Social Network is de grote winnaar geworden van de Golden Globe-prijzen voor film en televisie. The Social Network gaat over de oprichting.